Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland gebruikt drones om te spioneren boven Duitsland. Dat meldt de New York Times. Er wordt vooral gekeken welke wapens Amerika via Duitsland aan Oekraïne levert. Die informatie kan worden gebruikt voor sabotageacties... en is ook belangrijk voor de oorlog in Oekraïne. Rusland zegt dat er niks van waar is. De schutter bij een kerk in de Amerikaanse stad Minneapolis... was geobsedeerd door de gedachte om kinderen te doden. Dat blijkt volgens justitie uit video's en brieven van de schutter. Op die filmpjes was bijvoorbeeld te zien dat ze kogels aan het klaarleggen was. Tomorrow... I'm sorry to my family. Twee kinderen werden gedood, 18 mensen raakten gewond. Vrouwen moeten tijdens de introductieweek niet alleen naar huis fietsen. Dat zegt de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dinsdag werd een studente bij het Goffertpark in Nijmegen bijna van haar fiets getrokken en een auto ingesleurd. Maar ze wist te ontkomen. Studenten zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze geschrokken zijn van het bericht... maar ook dat het lastig is om nooit alleen te fietsen. Mentoren van de Nijmeegse introductieweek houden extra in de gaten of studenten veilig thuiskomen. Als het nodig is, worden ze thuis gebracht. En voor het eerst sinds 2008 staan er zes Nederlandse voetbalclubs in een Europees hoofdtoernooi. FC Utrecht heeft zich gisteravond geplaatst voor de Europa League. Een 0-0 gelijkspel tegen Zirinski Mostar was daarvoor voldoende... na de overwinning vorige week in Bosnië. Trainer Ron Jans denkt dat ze ver gaan komen. Ik was altijd een voorronde trainertje. En nu, eh, nu, nu, mag ik ook zeggen dat ik de groepsfase een keer bereikt heb. Eh, maar het gaat niet om mij. Maar ik schat dit wel, eh, deze ervaring. alleen, die, die moeten we nog meemaken. Schat ik wel heel hoog in. AZ heeft het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt... na een 4-1 overwinning op Leski Sofia uit Bulgarije. Vorige week won AZ ook al de uitwedstrijd. En het weer. De dag begint op veel plekken droog... en vooral in het midden van het land met best wat zon. Later zijn er meer wolken en trekken er buien over.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 Bijna 1100 hotels willen geld zien van Booking.com. Ze willen een schadevergoeding omdat ze op hun eigen site kamers niet goedkoper mochten aanbieden. De massaclaim komt nadat het EU-hof van Justitie vorig jaar oordeelde dat de eis van Booking niet mag. Rusland gebruikt drones om te spioneren boven Duitsland, dat meldt de New York Times. Er wordt vooral gekeken welke wapens de VS via Duitsland levert aan Oekraïne. Kremlin ontkent alle beschuldigingen. En alle zes de Nederlandse voetbalclubs komen dit seizoen uit in een hoofdtoernooi. Dat is voor het eerst in 17 jaar. Gisteravond plaatste Utrecht zich voor de Europa League, AZ voor de Conference League. Het weer, de dag begint zonnig, smiddags meer bewolking en vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 22.